uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat er een einde moet komen... aan het terugzetten van de klok aan het eind van de zomer. In een interview met de Duitse tv-zender ZDF zegt hij... dat de Europese Commissie daarover vandaag nog een besluit neemt. Woensdag bleek uit een Europese enquête... dat een overgroot deel van de deelnemers af wil van het verzetten van de klok. De meesten zeiden dat ze het liefst het hele jaar door de zomertijd hebben. Juncker zei dat het Europees Parlement en uiteindelijk de EU-lidstaten het laatste woord hebben in de kwestie. Bij een explosie in Diemen zijn vannacht een aantal ramen gesneuveld. Niemand raakte gewond en er is ook niemand opgepakt. Op de galerij van een flat ging een explosief af, maar het is nog onduidelijk wat voor soort explosief het was. Mogelijk gaat het om een handgranaat. bnn Varen gaat de contracten voor deelnemers van het hulpprogramma Vier Handen op één Buik aanpassen, meldt NRC. Tot vorig seizoen konden jonge aanstaande moeders een boete van 5000 euro krijgen als ze halverwege de opnames afhaakten. Maar die clausule is nu geschrapt. Ook beloven de omroep en producent dat kandidaten zorgvuldiger worden gescreend en recht krijgen op nazorg. Pakistaanse streng islamitische demonstranten hebben tot diepere de nacht een soort overwinningsfeest gevierd nadat PVV-leider Wilders zijn cartoonwedstrijd had afgeblazen. De partij achter de protesten roept ook niet langer op om Nederlandse producten te boycotten. Wilders zegt dat hij de wedstrijd met Mohammed Cartoons afblaast vanwege dreigementen. De FNV zegt dat er geen pensioenakkoord komt als het kabinet met Prinsjesdag niet met extra geld over de brug komt. Gisteravond bereikten de coalitiepartijen een akkoord over de begroting. Maar de vakbond heeft weinig vertrouwen dat die goed nieuws bevat over de pensioenen. Het weer. Vandaag wisselen bewolkt en af en toe zon. Misschien nog een buitje. Het wordt 18 tot 21 graden.